mag niet verleren, al hoort een traan er soms wel bij. En wat de mensen ook beweren, je bent en blijft altijd van mij. Ik heb je in mijn hart, dat weet je. Dat warme plekje is voor jou. Ik heb je lief en niet zo'n beetje. Je weet ook dat ik van je hou. De hele wereld ik hou van jou en jij van mij. Wat kan ons eigenlijk gebeuren? We zijn gelukkig